7 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De invloed van starters op de doorstroming in de woningmarkt is minder groot dan eerder. Dat meldt het kadaster. Tweederde van de starters koopt een nieuw gebouwd huis of een huis van een bejaarde of iemand die is overleden. Voor de crisis was dat nog maar een derde. Volgens het kadaster brengen starters daardoor minder beweging in de huizenmarkt dan wordt gedacht. Veel overheidsbeleid is juist gericht op starters. Verzekeraar Zilveren Kruis heeft bij een enquête onder ziekenhuispatiënten privégegevens van verzekerden gelekt. Deelnemers kregen de gegevens van een andere patiënt gemaild, zoals de naam, de afdeling waar ze opgenomen waren geweest en de duur van het ziekenhuisverblijf. Zilveren Kruis erkent in een excuusbrief dat de fout vragen oproept en heeft een speciaal telefoonnummer geopend. Amerika gaat vandaag naar de stembus voor tussentijdse verkiezingen. Ze zullen de laatste twee jaar van Obama's presidentschap bepalen. De democraten hebben nu nog de meerderheid in de Senaat en de republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Maar het ziet ernaar uit dat de republikeinen in beide kamers de meerderheid krijgen. Dat zou betekenen dat de Democrat Obama bijna vleugellam wordt, want zijn wetsvoorstellen kunnen dan eenvoudig door de republikeinen worden weggestemd. Het aantal asielzoekers in het Drentse dorpje Oranje wordt voorlopig bevroren. De gemeente Midden-Drenthe had eerder met het COA afgesproken dat er 1400 asielzoekers zouden komen, tien keer zoveel als de inwoners van het complete dorp. Die vonden dat absurd en kwamen met een petitie. Er zijn nu bijna 500 vluchtelingen in Oranje en voorlopig komen er geen nieuwe bij. Premier Rutte neemt vandaag vlucht MH19, de opvolger van de MH17, om in Maleisië over de vliegramp te praten. Er is kritiek omdat Nederland mogelijk sneller spullen had kunnen bergen. Een Oost-Oekraïnse rebellenleider heeft in de Volkskrant nog eens gezegd dat zijn strijders niet verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van het toestel in juli. Ze hadden wel luchtdoelraketten, maar die waren volgens hem nog onderweg vanuit Lugansk. Dan nog het weer, meest bewolkt en met vooral in het oosten en aan zee regen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journal. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Amersfoort Noord en Inbrugge, 3 kilometer. A7 Horen Zaandam bij Purmerend Noord, 6 kilometer. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 3. Dan de A15 richting Europoort. Daar staat het vast bij Pernis. 4 kilometer daar. Er is een ongeluk gebeurd.